van Brakel met het NOS-journaal. De Griekse autoriteiten hebben een groep uit op de Griekse regering om de afvaart te verhinderen. Israël wil voorkomen dat er via zee wapens worden gesmokkeld naar de Hamas-beweging. In het centrum van Londen zijn 1500 gasten van een vijfsterrenhotel geëvacueerd vanwege een grote brand. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. De brand ontstond in de keuken in de kelder van het hotel en veroorzaakt dikke rookwolken. Het hotel ligt naast Hyde Park in de buurt van Buckingham Palace. Ex-IMF-topman Strauss-Kaan heeft voorlopig zijn vrijheid terug. Een rechter in New York vindt huisarrest voor de Fransman niet langer nodig. Strauss-Kaan is door een kamermeisje in een hotel beschuldigd van verkrachting, maar er zijn nu twijfels aan haar betrouwbaarheid. Justitie zegt dat de beschuldigingen tegen Strauss-Kaan nog recht overeind staan. De politie is op zoek naar de 17-jarige Melanie van den Hierik uit Hardingsveld-Giessendam. Via een Amber Alert wordt het publiek opgeroepen naar het meisje uit te kijken. De zwakbegaafde Melanie wordt sinds gisterenmiddag vermist toen ze met de fiets vertrok vanaf haar stageplek. Tegen haar stagebegeleider zei ze dat ze zou gaan logeren bij een vriend. Een foto van Melanie van den Hierik staat op nms.nl. Het was de tweede keer dit jaar dat de politie een Amber Alert gaf in verband met een vermissing. Bij massale protesten in verschillende steden in Syrië zijn zeker 24 doden gevallen. In de stad Homs opende het leger het vuur op de tienduizenden demonstranten die het vertrek eisten van president Assad. Ook in andere steden en in wijken in Damascus gingen mensen de straat op uit protest tegen het Syrische regime. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn sinds half maart al 1350 betogers gedood door het regeringsleger. Het weer opklaringen met hier en daar een bui. Morgen af en toe zon. Alleen in het noorden kans op een bui. wordt dan 16 tot 19 graden.